Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kampioensfeest van Ajax had anders gekund. Dat zegt Ajax-trainer Erik ten Hag. Afgelopen zondag werd zijn clubje kampioen in een leeg stadion. Maar buiten stonden duizenden fans de ploeg op te wachten. En om ze te belonen kwam de ploeg naar buiten om de kampioenschaal te showen. Niet ideaal in coronatijd, erkent de trainer. Dat zijn ongetwijfeld dingen verkeerd gegaan. Ik denk iedereen moet maar in de spiegel kijken. Dat moeten wij ook doen ja, ik denk dat op sommige vlakken had het anders gekund. Maar uiteindelijk was het denk ik wel, ja, zoals ik al zei, was het niet een uitbundig feest. Eh, maar er waren mensen, dat was duidelijk. Ten Hag had liever gezien dat er wel fans in het stadion mochten zijn... zoals een week eerder met verplichte coronatest... dan dat niemand hutje-mutje hoeven staan om het kampioenschap te vieren. Maar die proef met zo'n verplichte test was eenmalig, besloot het kabinet. De NOS en de NPO stappen naar de rechter omdat ze willen dat Tariq Z alsnog wordt vervolgd was de man die in 2015 het NOS-gebouw binnendrong en een beveiliger gijzelde met een nepwapen. In februari postte hij een video op Insta waarin hij zegt dat de NOS en de publieke omroep mensen voor de gek houden. Het OM vond die video niet strafbaar, maar volgens de NOS en de NPO hint Tariq Zet in de video op een herhaling van zijn daad uit 2015. En een bloemenwalhalla in Bergen op Zoom. Perkjes in de binnenstad worden daar omgetoverd tot bloemenparadijsjes. Op zich niet bijzonder zou je zeggen, maar het is niet de gemeente die dit doet. De plantjes worden ingezaaid door mensen die dit stiekem doen als niemand kijkt. Vaak na zonsondergang of ochtends vroeg slaan de guerilla toe, vertelt deze bewoonster. Ik weet wel dat eh, de mensen die dit hebben aangeplant, die heb ik wel eens een keer gezien... En nou, het leek wel een beetje een soort van uh, boevenshow. Het waren twee hele nette mensen met eh, een beetje rare tassen bij. En op een bepaald moment openden ze die tassen, haalden ze razend vlug allerlei plantjes tevoorschijn. En het was, ja, binnen een minuut was het eigenlijk geregeld. Het fenomeen om stiekem bloemen te planten is overkomen waaien uit Amerika. Daar is het ook heel populair. Het weer dan nog blijft droog vanavond. Koelt vannacht af tot het vriespunt. Morgen is het nat en grijs. Het wordt wel warmer. 12 tot 16 graden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Heemskerk en Knopend Velsen, want een wagen is daar de lading verloren. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier extra.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 Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 7575 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 758 meer dan gisteren. En bij de resterende speelronde van het betaald voetbal zal definitief geen publiek aanwezig zijn. Volgens voetbalbond KNVB heeft het kabinet laten weten dat de juridische basis ontbreekt om publiek toe te laten. Het weer de komende uren op veel plekken nog zon. Na een heldere nacht met landinwaarts temperaturen rond het vriespunt gaat het morgen regenen. Het wordt dan 12 tot 16 graden. she wants some Marvin Gaye Got a light skinned friend, look like Michael Jackson.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 You can pick with me, put it on the G. And now it's... Come with me and sip on some the champagne. You and no two stickin' rockin' like the whispers. Hit the stoplight, move it to some eyes. These rims still movin', so I pop a little spinners while I'm smokin' on the beat. Dipping through the streets, poppin' up a beat. And I got the heat on the 23. And I do it fire. Let me get your sheets wet, listening to keep sweat. Put you in a daze remains, fulfilling up with every temptation.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 And I do it. Baby, I'm another slow jam, and all the lovers need to hold hands. And if you ain't got no man, hop up in my bro ham. I keep it pimpin' like an old man. You guess the role with the plan, cause I'm not the number.